moeten zelf opdraaien voor de extra kosten die dat met zich meebrengt. Dat heeft minister Klink de Tweede Kamer laten weten. De PVV had vragen gesteld over een moslima... die bij haar bevalling niet door een mannelijke arts geholpen wilde worden. Als iemand op tijd aangeeft bijvoorbeeld alleen een vrouwelijke arts te willen... moet dat volgens de minister kunnen. Maar bij acute hulp moet iemand de dienstdoende arts accepteren... en bij een weigering de extra kosten betalen. Bijvoorbeeld die van een opgeroepen ambulance. In Genève wordt de grootste deeltjesversneller ter wereld weer opgestart. De versneller moest in september vorig jaar worden stilgelegd net nadat hij in gebruik was genomen. Er bleek vloeibaar helium in de 27 kilometer lange tunnel te lekken. Als alles goed gaat worden vanavond alweer protonen in de tunnel geschoten, zegt het Europees Laboratorium voor Deeltjesfysica CERN. Het experiment draait waarschijnlijk begin volgend jaar op volle toeren. Onderzoekers willen de toestand direct na de oerknal nabootsen en hopen zo het antwoord te krijgen op fundamentele vragen. Sommige critici zijn bang dat het experiment met de deeltjesversneller in Genève krachten losmaakt die niet te beteugelen zijn. Wetenschappers noemen dat onzin. Zutphen, Alkmaar en Roermond houden hun eigen rechtbank. Minister van Justitie Heers Ballin wilde er aanvankelijk zittingslocaties van maken die minder taken hebben. Maar hij ziet daar nu toch vanaf. De rechtbank in Dordrecht wordt wel omgezet in een nevenvestiging, omdat die stad dicht bij Rotterdam ligt waar een rechtbank is. Hirschballin heeft verder besloten dat Almere en Eindhoven, die nu een zittingslocatie hebben, een volwaardige rechtbank krijgen. Het kabinet is akkoord gegaan met de nieuwe indeling van de rechtbanken en gerechtshoven. De Tweede en de Eerste Kamer moeten zich er nog over uitspreken. Het weer, een regengebied trekt naar het oosten weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon en minder wind dan vandaag. En het wordt 13 graden. Aan het eind van de dag gaan er weer buien vallen.